het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de Muziek Boulevard. editie En eh, wat je straks allemaal kan verwachten, straks op aanraden van Albert-Jan Vos, de bioscoopagenda. En natuurlijk nog veel groter dit. Je gaat allemaal horen in een heel nieuw uur.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 I never would have made it, babe. If you needed love, well then I. ben dicht bij je, zo dicht bij je. Neem me mee in je hart, zo wordt mijn pijn halve smart. Ik ben dicht bij je, blijf dicht bij je, zo ver weg.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 If you ever love somebody, put your hands up. Let it go. And you wish you could. give Four minutes, Four minutes. Hey, I'm out of time and all ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Laten we proosten Zandvoort en de regio. En dit was de muziekboulevard van deze week weer. Straks om twee uur hoor je Zandvoort op zaterdag met Albert-Jan Vos en Rob Harms. En zij gaan je op de hoogte houden van eh, de evenementen in Zandvoort. En ik spreek je volgende week weer.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 Het protest in de hoofdstad Algiers was van tevoren aangekondigd door een coalitie van oppositiepartijen, vakbonden en mensenrechtengroeperingen. De politie was massaal aanwezig. De groep van enkele tientallen betogers werd direct bij het begin van het protest omsingeld en met de wapenstok uiteengeslagen. Ook vorige week werd er in Algiers gedemonstreerd. Toen ging een groep van 150 mensen de straat op. Anderen die zich bij de betoging wilden aansluiten, werden door de politie tegengehouden. De Rijksoverheid onderzoekt de fraudegevoeligheid van het oude rijbewijs. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt gekeken naar de mogelijkheid om het roze papiertje versneld te vervangen. Aanleiding zijn recente fraudegevallen. Een bende van ruim 60 man slaagde erin om tal van zakelijke bankrekeningen te plunderen... door een vervalst papieren rijbewijs voor de identificatie te gebruiken. Zo'n 3,5 miljoen automobilisten hebben nog een papieren exemplaar. De rest heeft inmiddels het plastic pasje. In de Zuid-Franse stad Avignon is een klant van de Franse hamburgerketen Quick overleden aan voedselvergiftiging. De jongen van 14 overleed vorige maand na het eten van een paar hamburgers. Onderzoek heeft uitgewezen dat in het vlees de staphylococcus-bacterie zat... die bij verminderde weerstand dodelijk kan zijn. Het hamburgerrestaurant in Avignon is inmiddels gesloten. In Brussel hebben 250 gestrande passagiers van de Thalys uit Amsterdam de nacht doorgebracht in slaapwagons. Hun trein was gisteravond door technische problemen zo vertraagd dat ze niet verder konden rijden naar Parijs. Omdat er te weinig hotelkamers in de buurt te vinden waren, besloten de Belgische spoorwegen enkele leegstaande slaapwagons te gebruiken. Het weer bewolkt en vrijwel droog. Door de stevige oostenwind voelt het koud aan. De temperatuur ligt tussen de 1 en 6 graden. Aan het einde van de middag gaat het vanuit het zuidwesten eerst regenen en later valt er motsneeuw. Morgen trekt de neerslag weg en blijft het in het hele land droog.